op de camping in een eigen tent, vlakbij haar ouders. In die tent werd ze door een onbekend aantal mensen verkracht. Judoka Annika van Emden is als eerste Nederlandse sporter in Rio gehuldigd in het Holland House. Van Emden veroverde brons. In de klasse tot 63 kilo versloeg ze de Braziliaanse Mariana Silva. De bronzen plak is de tweede Nederlandse medaille na de gouden medaille van wielrenster Anna van der Breggen bij de wegwedstrijd. Het wordt dit jaar wereldwijd waarschijnlijk warmer dan ooit. Dat verwacht Bits of Science, een platform van wetenschapsjournalisten. Ook de twee voorgaande jaren werden warmterecords gevestigd. Volgens de Bits of Science gaat die opwarming nog lang door... omdat warmte die is opgenomen door de oceanen langzaam vrijkomt. In advertenties moet duidelijk vermeld worden wat de totaalprijs van een auto is. Nu betalen consumenten bij aflevering vaak nog rijklaarkosten. klaarkosten Uiterlijk op 1 november moeten die kosten in de advertentieprijs van de auto zijn opgenomen, zegt de autoriteit Consument en Markt. Anders krijgen handelaren een boete. Het Turkse militair heeft asiel aangevraagd in de Verenigde Staten. De officier was gelegerd op een NAVO-basis in Virginia. Toen hij in verband met de mislukte staatscheper teruggeroepen naar Ankara... besloot hij asiel aan te vragen. De verhoudingen tussen de VS en Turkije zijn al gespannen. Geestelijke Fethullah Gulen, die volgens Turkije achter de koepoging zit, woont in de VS. Amateursporters en toeschouwers weten te weinig van eerste hulp bij ongelukken, zegt het Rode Kruis. Een verkeerde manier van eerste hulpverlening kan een blessure verergeren of zelfs blijvende schade veroorzaken. Het Rode Kruis heeft EHBO-instructies voor zeven meest voorkomende sportletsels gemaakt en gaat die via sociale media verspreiden.